Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft maatregelen aangekondigd... als reactie op de twee recente aanslagen in Jeruzalem. Zo wil Israël de daders en mensen om hen heen harder straffen... onder meer door hun huizen te slopen. Ook wil Netanyahu meer burgers bewapenen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. De bedoeling is dat dat versneld gebeurt. Bij de aanslag van vrijdag op een synagoge schoot een Palestijnse man zeven mensen dood. En gisteren schoot een Palestijnse jongen van 13 twee Israëliërs neer die zwaar gewond raakten. Een speciale politieeenheid in Memphis wordt opgeheven vanwege de dodelijke mishandeling van een zwarte man. Het is de afdeling waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor dat incident. Volgens de politie hebben de verschrikkelijke daden van een aantal leden de eenheid in een kwaad daglicht gezet. Agenten mishandelden begin deze maand de 29-jarige Tyre Nichols bij zijn arrestatie. De man zou roekeloos hebben gereden, waarop de agenten hem aanhielden, schopten en sloegen. De Spaanse politie heeft een man aangehouden die mogelijk van plan was een terroristische aanslag te plegen. Volgens Spaanse media wilde hij dat doen met machinegeweren op het strand in Benidorm. De 28-jarige Spanjaard met een Marokkaanse achtergrond werd aangehouden in Girona... en zou op het dark web hebben gezocht naar handleidingen voor wapens en explosieven. In Zaandam is een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto die 70 km per uur reed. De automobilist reed weg na een aanhouding terwijl de agent hem met beide handen vast had. De verdachte sloeg de agent intussen meerdere keren in zijn gezicht. De agent kon uiteindelijk loskomen. Hij heeft aan het incident schaafwonden, blauwe plekken en een kapot uniform overgehouden. Het weer, bewolking met af en toe wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Vanavond en komende nacht ook overwegend bewolkt met vanuit het noorden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam om door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar houden we nog wel rekening met een 3 kilometer file en een kleine 10 minuten op onthoud.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 I'm gonna step in the name of love. Ooh. Step in the name of love. In the name of love. Pouring out the champagne somewhere. And you can be sure that be sure somebody's gonna make love. Night until the day. Oh, one thing. One thing's for sure. I'm gonna put on my dancing shoes. Then I'ma yeah. hit the door. And go out and step the whole night through Clap in the name of love. Whoa. Clap in the name of love.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 In the name and round, dip it now, separate, bring it back. Now let me see you do the love slide. Step by step, step side to side. Keep on stepping, step it now, and round, side to side. Step and bring it back. Step by step, side to side. Round and round, step it now. Come on and step in the name of love. Now let me see you do the love slide. Step step out, hit the club. Thought I took the time to know what I need But I'm still here ignoring common sense I'm insecure and so unsure Of who I'm supposed to be Someone tell me affection didn't show to stay open part of Fill the glass, you and another young fool.